De politie heeft in het noorden van Frankrijk vier leden opgepakt van de ETA. Volgens Spaanse media is onder hen de militaire leider van de Baskische terreurbeweging. De Franse politie nam ook wapens in beslag. De aangehouden leider, Alejandro Ariola, zou sinds 2008 de militaire leider van de ETA zijn. Hij is de opvolger van Javier López Peña, die bijna drie jaar geleden werd aangehouden. In januari kondigde de terreurbeweging een wapenstilstand aan. De Spaanse regering wees die af en eist dat de ETA alle wapens inlevert en zichzelf opheft.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 Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Later vandaag vliegen ze door naar Nederland. Hoe laat ze hier aankomen is nog niet bekend. Volgens het ministerie van Defensie zijn de drie niet gemarteld en zijn ze ongedeerd. Minister Hille van Defensie noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. Hij feliciteerde de drie militairen en hun familie. En Hille bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhandelingen. En hij bedankte de Nederlandse bevolking voor de steunbetuigingen. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden bij de Libische stad Sirte opgepakt door aanhangers van de Libische leider Gaddafi toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren, onder wie een Nederlander. Een zoon van Gaddafi kondigde de vrijlating van de drie Nederlanders gisteravond aan. Hij voegde eraan toe dat Libië de Nederlandse legerhelikopter houdt. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland moeten de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de provincie. In 40 stembureaus zijn fouten gemaakt. Van die 40 stembureaus waren er 37 in Almere. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd... omdat er minder stembiljetten in de bussen zaten... dan dat er stempassen waren ingeleverd. Voor de VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren kan dat net...